10 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Fans in zijn stad hebben aangericht onaanvaardbaar. Hij heeft al contact gehad met de Nederlandse ambassadeur. En hij zegt dat de Romeinen niet voor de schade mogen opdraaien. Supporters van Feyenoord die betrokken waren bij de rellen... kregen vandaag straffen die varieerden van 8 tot 16 maanden cel. En supporters die een schikking troffen kregen een boete van 40 tot 45.000 euro. De politie in Limburg maakt jacht op een ontsnapte TBS'er. Hij is patiënt in forensisch psychiatrisch centrum De Royse Wissel in Venray. Hij wist te ontsnappen tijdens een begeleid verlof. Volgens Burgernet gaat het om een 52-jarige man van Antilliaanse afkomst. En rond het dorp Geisteren is een grote zoekactie aan de gang. De politie waarschuwt mensen in het hele land voor neptelefoontjes... waarin iemand vertelt dat een naaste is overleden. De beller doet zich voor als politieman. Volgens de politie weet de dader namen te ontfutselen... en gebruikt die dan later in het gesprek. Er komen meldingen binnen uit Oost- en Noord-Nederland... uit Noord-Holland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De politie benadrukt dat slecht nieuwsgesprekken nooit via de telefoon worden gedaan. FC Dordrecht en trainer Ernie Brands gaan per direct uit elkaar. De 59-jarige trainer was bezig aan zijn eerste seizoen bij de Dordtenaren. Zondag verloor de hekkensluiter van de eredivisie met 6-1 van FC Utrecht. De club heeft geen reden voor het vertrek gegeven. is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen. Feyenoord heeft de wedstrijd met AS Roma met 1-1 gelijk gespeeld. En daarmee hebben ze over een week in Rotterdam een doelpuntloos gelijkspel genoeg om de volgende ronde te bereiken. PSV verloor van Zenit Sint-Petersburg. In het eigen Philipsstadion werd het 1-0 voor de koploper van de Russische competitie. En dan het weer. De bewolking neemt toe. Er is kans op regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in de middag regen. En dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het... Dan is er altijd op donderdagavond tussen 10 en 12 uur.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 I love you for my life, you are a friend of mine. begin. Speciaal een liedje voor u, een Song for You. Eh, Karen Carpenter, eh, die hart wel lang herkend natuurlijk. Prachtige stem, helaas niet meer onder ons, maar eh, haar muziek is verevigd. Dit zijn Crosby, Stills, Nash en Young. worries? Did he hear a goodbye? its cause Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost. they are for. helaas overleden. Dan heb ik het over Eva Cassidy, want die hoorde u met Somewhere Over the Rainbow. Nou, ik, eh, ik heb hem tussen de middag ook gedraaid hier bij ZFM Zandvoort... en toen ook gezegd van ja, er is niemand, er is geen zangeres die ik weet... die de regenboog zo kleurrijk tot u kan brengen... als zij dat zojuist eh, voor u heeft gedaan. Bert Bacharach heeft met talloze wereldartiesten zijn nummers eh, vertolkt... Eindje Oosterhuis is daar een voorbeeld van. Maar ook Ronan Keaton deed dat eh, samen met Burt Bacharach. En What the World Needs Now is Love Sweet Love.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 En, dat was, meen ik, met Boyzone dat hij dat zong. Ja. This Girl's in Love. Nog weer een nummer van Burt Baggerack, maar nou gezongen door onze eigen Treintje Oosterhuis. Dat allemaal bij ZFM Zandvoort tussen app en vloed. Ik ben tot 12 uur bij u vanavond, luisteraars, met de heerlijkste muziek. Geniet met mij. Bert Bacharach. Rentje Oosterhuis eh, samen met uh, het Orkest. You see this girl, this girl's in love with you. En mooi die tekst aangepast van... I'm in love with this guy. Mm, en daar heeft hij van, van, eh, van gemaakt. and you'll be my guide. Oftewel, jij bent mijn gids. Nou, een mooie vondst. Ja, nog meer mooie muziek. ik heb het over Moon River. May each day of the week be a good day. May the onsterfelijke muziek. Dat was het alleen al dat mijn vader dat altijd uh, draaide, vroeger tijd. Ja, dat ik nog een, eh, een klein jongetje was. En dan praat ik toch over, eh, nou, ruim 60 jaar geleden, luisteraars. Dus dat is nog een tijdje geleden. Toen waren deze nummers al populair, kun je nagaan. Het was natuurlijk Andy Williams, maar dit keer in duet. Postuum heet dat dan, gezongen met Barry Manilow. En die heeft ook met... met Dusty Springfield zoiets gedaan. En dan heet het The Look of Love. We gaan weer van de liefde genieten. Barry Manilow en Dusty Springfield. De app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. voelen wij de zonneschijn op onze schouders. Sunshine on my shoulders. De wet tussen Barry Manilow en John Denver. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes. day. sunshine on the water. looks so lovely. Sunshine on my shoulder makes me happy. Nou, ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar deze prachtige muziek maakt mij ook heel gelukkig. En eh, ik hou het best vol tot middernacht. Ik zou het best langer volhouden, maar ja, dat, kan ik ook weer niet maken. Want eh, dan zit mijn vriendin eh, met een kopje thee en een beschuitje vannacht op me te wachten. En dan kom ik niet op daar. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. I have to say I love you in a song. Hoe zou ik het anders moeten formuleren? Jim Croce is said. Well, I know it's kind of late.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 every time I'm near you. I just run out of things to say. something that I just gotta say. Oh, you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Als je in mijn hart kon kijken, luisteraars, wat zou daar te lezen staan? If you could read my mind, love. Een nummer eh, prachtig vertolkt door niemand minder dan Gordon Lightfoot. Ga er lekker voor zitten. Neem een glaasje rode wijn. En neem er wat bij, het mag hoor. Een borrelnootje van een eh, blokje kaas. Ik vind het allemaal eh, heel gezellig. Ik zorg dat u tot minstens 12 uur vannacht kunt genieten van de mooiste muziek. Nou, waaronder deze dus. chains upon my feet. The Stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. feeling's gone and I just can't get it back Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind, Love. Als je in mijn hart kon kijken, dat is de vertaling in het Nederlands. En dat heeft Gerard Kok ooit eh, opgenomen luisteraars.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 Eh, Paul McCartney en eh, dat prachtige nummer Blackbird. Dr. Hoek, die heeft ook best wel een eh, mooie rustige nummers opgenomen. Waaronder De Nacht Met Jou Delen. Sharing the Night Together. someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am. And if you'd mind sharing the night together. yeah. Sharing the night together. yeah. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? you know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do when I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? alone together and turn the lights down low and start sharing the night. Maar dit is Dan Vogelberg. let alone Ritme van de regen, Rhythm of the Rain. Mr. Dan Vogelberg. Ja, ik ga er eentje draaien van mijn eigen zoon Sven, Sven Duif. Momenteel, vanwege het feit dat dit een nummer is... wat in het Engels is opgenomen voor eh, Masterpiece. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met het lot van kinderen eh, overal ter wereld...